Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Tienduizenden Israëlische reservisten zijn opgeroepen om de uitbreiding van de oorlog in Gaza te ondersteunen. Ze gaan volgens Israëlische media troepen vervangen aan de grens. Die gaan op hun beurt meedoen met het offensief in Gaza. Het Israëlische leger heeft zelf nog niet gereageerd op de plannen. Het zou nog dagen of weken duren voor duidelijk is wat de strategie van het leger is. Het aantal reservisten dat zich meldt is volgens officieren met bijna de helft gedaald. De bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett stopt eind dit jaar als topman van zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway. De 94-jarige investeerder vindt dat het tijd is om de leiding over te dragen. Dat terwijl algemeen werd aangenomen dat hij door zou gaan tot zijn dood. Buffett gaf 60 jaar leiding aan de investeringsmaatschappij en was daarbij zeer succesvol. In Vlissingen heeft een trouwstoet afgelopen dag voor overlast gezorgd. Zo'n 40 auto's blokkeerden de weg, reden door rood of tegen het verkeer in. Ook werd er volgens de politie onnodig hard getoeterd in opvallend veel Duitse huurauto's. Meerdere eenheden werden ingezet. Eh, en de politie vroeg het bruidspaar om het gezelschap onder controle te houden. daarna is de trouwstoet uit elkaar gegaan. Meerdere bestuurders zijn bekeurd. En het is het tweede incident met een trouwstoet in Vlissingen in één week tijd. Bij de kwalificaties voor de Grand Prix van Miami heeft Max Verstappen verrassend de snelste tijd neergezet. De Red Bull-coureur start morgen vanaf pole position daarom. Verstappen was net iets sneller dan Lando Norris en Kimi Antonelli. De GP van Miami start morgenavond Nederlandse tijd om 10 uur. Het weer, vannacht steeds meer bewolking en kans op het regen. Het koelt af tot de graad of 6. De komende dag is het overwegend bewolkt en met buien. Wel is er af en toe nog wat ruimte voor de zon.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 light dat ik echt beside choking from breathing in evolution. I said, put down your guns and op 106.9 FM. feels. It's easy to say, but it's never understand house music. Can't you understand? Can't you understand house music? Can't you understand? Can't you understand? down.

dream